Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Opletten als je met de trein richting het noorden moet. Want tussen Zwolle en Meppel rijden minder treinen door een probleem met de spoorrails. Door de kou is daar een breukje in de rails gekomen. je moet dus rekening houden met vertraging, zegt ProRail. Er rijden minder treinen bij de kant op, maar gelukkig kunnen eh, een hele hoop treinen nog wel rijden. Omdat als we langzaam gaan rijden over dat stukje spoor wat nu geraakt is, eh, dan kan de trein er alsnog overheen. Ja, vannacht wordt het spoor gefixt en het lijkt erop dat morgen vroeg de treinen tussen Zwolle en Meppel weer rijden zoals gewoonlijk. We hebben een nieuwe demissionair staatssecretaris voor cultuur en media. Het is Fleur Greper. Ze vervangt Steven van Weyenburg en die is sinds vandaag minister van Financiën. En die is dat dan weer omdat Sigrid Kaag bij de VN is gaan werken. Schrikken voor een vrachtwagenchauffeur in het Brabantse Rosmalen. Hij kwam met de voorbumper van zijn wagen in een sinkhol terecht. Hij raakte niet gewond, maar de groente en fruit die hij zou wegbrengen... moest door een collega worden bezorgd. En het is niet duidelijk hoe dat zinkgat kon ontstaan. Misschien kwam het door een lekkage van de waterleiding... want zo'n 30 huizen en een stuk winkelcentrum zaten vandaag zonder water. En Suzanne Bakker is na dit seizoen niet meer de trainer van Ajax. En dat is best verrassend, want het gaat eigenlijk wel prima met die ploeg. Vorig jaar werden ze kampioen en ze staan ook bovenaan een moeilijke pool in de Champions League... Mijn collega Suzanne van de sportredactie probeert er dan achter te komen wat het is. Wat een beetje doorcijpelt is, nou ja, zeker gezien de resultaten... dan is er eigenlijk nog maar één optie over. En dat is dan de spelersgroep. Dat het dan toch niet helemaal klikt eh, tussen de spelers en de trainer. Ehm, je moet wel eens weten dat de vrouwenvoetbalwereld is klein en loyaal aan elkaar. Dus ze houden de kaart een beetje tegen de borst. Ze willen het niet allemaal echt hardop zeggen. Maar ja, dat lijkt dan toch de meest waarschijnlijke optie dat dat het is. Bakker zegt in een reactie op de Ajax-website zei dat ze zelf ook verrast is en dit eigenlijk niet zo had gewild. Heb ik nog het weer voor je. Het is overal rond het vriespunt en komende nacht koelt het af naar temperaturen tot min 7. Morgen begint nog zonnig, maar later komt er bewolking aan. En het stopt dan met vriezen. De temperaturen gaan van 1 tot 5 graden. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een korte file op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 to shave my legs each single morning. So I count on someone Friday nights to take me dancing and then to church on Sundays. to plan Or maybe just to save a little money someone glad to see you. Thought I'd let you know.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 Hendricks werd in de zomer van 2022 aangesteld als directeur sport... en had nog een contract tot 15 november. Volgens Hendricks is het besluit over zijn vertrek genomen in goed overleg met de Raad van Commissarissen. De Groningse oud-gedeputeerde Fleur Greper wordt de nieuwe staatssecretaris van Cultuur en Media. Ze is de opvolger van staatssecretaris Van Weyenberg, die minister van Financiën wordt. Sekswerkers kunnen vanaf vandaag een zakelijke schadeverzekering afsluiten. Als ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en minimaal 21 jaar oud zijn... kunnen ze drie verzekeringen afsluiten bij Nationale Nederlanden.